Een luitenant van de Saoedische luchtmacht doodde daarbij vrijdag drie mensen. Daarna schoot de politie hem dood. In het gesprek bracht de kroonprins zijn condolences over aan de nabestaanden van de slachtoffers. En hij zei dat de Saoedische autoriteiten op alle mogelijke manieren willen helpen bij het onderzoek. Onderzoekers van de FBI gaan er vooralsnog van uit dat de man alleen handelde. Ze beschouwen de daad als terrorisme. In Laren in Noord-Holland heeft de politie iemand neergeschoten bij een vechtpartij bij een café. Twee mensen zijn gearresteerd, onder wie de man die is neergeschoten. Zo'n tien mensen waren met elkaar aan het vechten bij een café in het centrum van Laren. Toen de politiemensen aankwamen, keerde de vechtersbaasden zich tegen hen. Er werd onder meer met glas gegooid. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht, net als een agent die gewond raakte. De Amerikaanse poppenspeler Carol Spinney is overleden. Hij speelde 50, bijna 50 jaar Big Bird in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Tot 2015 zat hij ook in het pak van de gele versie van Pino. En tot vorig jaar deed hij nog de stem van Big Bird... maar wegens ziekte moest hij stoppen. Spinney was ook de Amerikaanse stem van Oscar het moppermonster in Sesamstraat... die altijd in een vuilnisbak zit. Carol Spinney was 85 jaar. Het weer vannacht buien, mogelijk met onweer. De wind neemt tijdelijk af.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 Trying to keep you out cause I love my same space. But the problem is I never looked into my own face. Am I ashamed of myself? Am I afraid of my emotions? Can I be free from these boundaries? And will I let love come around me? my distance, so you never know too much about me. Trying to keep you out, cause I love my same space. But the problem is, I never looked into my own face. It's been way too long, I've been building walls around me. Keep my distance, so you never know too much about me. Trying to keep you out, cause I love my same space. What's the problem is, I never looked into my own face. It's been way too long, I've been building walls around me my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my same space. But the problem is I never looked into my own face. Am I ashamed of myself? Am I afraid of my emotions? Can I be free from these boundaries? And will I let love come? deep within your soul. Wouldn't it be nice to know you didn't waste it? Now we got the chance to experience the plans. We gotta take it. Grab it with both hands. Let me meet every demand. Girl, let me make it. Oh, I just wanna eat it like one, two, three. I did my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Listen up all of our fantasy, let's roll. soar. We to ride our spirits on high. Children of the underground. fijne dagen en...